Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Gooi nog even een flesje water en een paraplu op je achterbank, want het wordt warm vandaag. En dus komt Rijkswaterstaat vanaf dit moment met een hitteprotocol. Gestrande automobilisten worden dan sneller van de weg geplukt... zodat ze niet te lang langs de snelweg staan te fikken. Maar je kunt zelf ook iets doen. Mocht je nou toch de weg op gaan, neem dan een flesje water en een paraplu mee... want deze biedt bescherming tegen de felle zon en de hitte. Steek je tijdens het wachten een peuk op, gooi hem dan niet in de berm... want die is door en droog en een vonkje kan al brand veroorzaken. Een opvallende uitslag in Kansas. In die Amerikaanse staat is een referendum gehouden over het afschaffen van het recht op abortus. Een dikke maand geleden ging daar een streep doorheen. En nu werd in die conservatieve staat gepeild wat mensen er eigenlijk van vinden. The people that are losing life have no voice if people like me don't speak for them. I think it's ridiculous that in 2022 I'm having to vote for my own personal rights. Nou, de meeste stemmen zijn geteld. 63% is tegen het afschaffen van het recht op abortus en 37% is voor. In veel staten is het recht deels of helemaal afgeschaft. Op een aantal plekken moet de knoop nog worden doorgehakt. Vrouwenorganisaties hopen dat politici na deze referendumuitslag twee keer nadenken... voor ze het daar ook gaan verbieden. Airbnb heeft er een paar goede maanden op zitten. Van april tot en met juni werden via die site 104 miljoen overnachtingen en activiteiten geboekt. Tijdens corona werden er een hoop kamers, huizen en boomhutten verhuurd voor lange tijd. Waar mensen dan gingen zitten thuiswerken. Inmiddels zijn ook korte citytripjes weer populair. En over tripjes gesproken, deze zomer kun je in Duitsland onbeperkt treinen met een ticket van maar 9 euro. En in een deelstaat in het land willen ze dat het zelfs langer kan. En dan niet voor 9 euro, maar bijvoorbeeld met een onbeperkt OV-abonnement voor een paar tientjes. Het weer nog, het wordt snel behoorlijk zonnig en warm dus. Vanmiddag is het overal boven de 25 graden. In het midden en zuiden van het land kan het wel 33 graden worden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Diemen staat nog file tussen Badhoevedorp en Knopend Holendrecht 9 kilometer.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 Tonight I'm fucking something I need some drink in my cup. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? I wanna go where nobody's been. Where nobody's been. you ever had fun like this? we gon' fuck up the night. Black, black. clean it up. where nobody's been. Have you ever had fun like this? I wanna go missing.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 Euh. Mon amour, oui, c'est promis. Oui, c'était la dernière fois. Et je te promets que je t'ai tout dit. Plus rien tu ne découvriras. Plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour c'est qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. Yeah, yeah, yeah, yeah. You think only you can have fun, think again. I've been boy crazy since I was like 10. I like him, but also like his friends. Damn, that's for 20 something. First time I'm feeling this summer, I belong to me. Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours.